Vooral Almegens met het NOS-journaal. Over de identiteit en het motief van de dader van een dodelijke aanrijding in New Orleans is nog niets bekend. Wel melden Amerikaanse media dat het mogelijk gaat om een man van 42. Hij zou niet uit de buurt komen. De man zou Shamsud Din Jabbar heten en een militair tenue hebben gedragen. Vannacht reed hij in New Orleans met een pick-up truck in op een groep mensen die nieuwjaar vierden. Er vielen zeker 10 doden, 35 mensen raakten gewond. De dader gebruikte ook een vuurwapen en hij is door de politie doodgeschoten. Coalitiepartijen PVV en BBB noemen de problemen met het communicatiesysteem van de politie een slechte zaak. De minister van Justitie moet dit snel oplossen, vinden PVV en BBB. Door overbelasting van het C2000-systeem waren er vannacht urenlang storingen. Over dat systeem wordt al jaren geklaagd. Justitieminister Van Weel zal later reageren op de storing, zo meldt een woordvoerder. Het gaat nog zeker een jaar duren voordat het RIVM uitgebreid onderzoek doet naar de gezondheid van omwonenden van industrieterrein Gemmelot in Zuid-Limburg. Ruim een jaar geleden drong de provincie al aan op zo'n onderzoek naar gevaarlijke stoffen. Maar het Milieuinstituut zegt nu dat het lastig wordt op korte termijn. Er zijn op dit moment wel metingen in bijvoorbeeld lucht, water en voeding... maar het is niet duidelijk hoeveel stoffen doordringen in een lichaam. Op het industrieterrein Gemmelot staan 60 chemische bedrijven... tussen de gemeenten Sittard-Geleen, Stijn en Beek. Michael van Gerwen heeft zich door een 5-3-zege op Callan Wright geplaatst voor de halve finale van het WK Darts. Daarin wacht de man uit Vlijmen een ontmoeting met Chris Dobie, de nummer 15 op de wereldranglijst. Het weer vrijwel overal regen, staan een krachtige wind, mogelijk met harde windstoten. Vannacht daalt de temperatuur naar 0 tot 4 graden. Morgen wolken, zon en wat winterse buien en dan wordt het 5 tot 7 graden.